De ontploffing veroorzaakte enorme schade aan auto's en gebouwen. Drie mensen raakten licht gewond. Bij de camper zijn ook menselijke resten gevonden. Het is nog onduidelijk van wie die zijn. Maar volgens CNN gaan functionarissen die betrokken zijn bij het onderzoek uit van een zelfmoordactie. Argentinië begint dinsdag met vaccineren met het Russische Sputnik V-vaccin. Het Zuid-Amerikaanse land krijgt komende week 300.000 doses van het coronavaccin binnen... dat woensdag werd goedgekeurd door de Argentijnse zorgautoriteit. Argentinië is het derde land dat het Russische middel officieel toelaat... na Rusland en Wit-Rusland... Ook het Pfizer-BioNTech-vaccin is er goedgekeurd. In veel Europese landen wordt vandaag begonnen met vaccineren tegen het coronavirus. In Duitsland is een dag eerder dan gepland de campagne al van start gegaan. Een vrouw van 101 in een verzorgingshuis kreeg gisteren de inenting als eerste. Daarna de andere bewoners en ook de verzorgenden kregen de prik. Ook Hongarije is al begonnen. Daar werden dokters en medewerkers in de gezondheidszorg als eerste ingeënt. In Slowakije werd als eerste een lid van de Slovaakse pandemiecommissie gevaccineerd. Nederland begint op 8 januari met inenten. Bij een woningbrand in Munnekezeil in Friesland is de bewoonster van het huis om het leven gekomen. Dat meldt de politie. De vrouw van 70 werd door hulpdiensten uit het pand gehaald, maar ze kon niet worden gered. De oorzaak van de brand is niet bekend.